Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook aartsbisschop Eijk komt naar de Kamer. De Kamercommissie Veiligheid en Justitie houdt een openbare hoorzitting... naar aanleiding van het rapport van de commissie Deetman over het misbruik. Ook Deetman zelf komt aan het woord. Minister Opstelten en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten maakten vandaag bekend... dat er een taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik komt... Die moet gaan toezien op de uitvoering van een actieplan van het kabinet tegen kindermishandeling. Daarnaast wil het kabinet dat zedenmisdrijven tegen kinderen niet meer verjaren. De fusie tussen de snackbedrijven Mora, Van Dobbe en Kwekkenboom is voorlopig van de baan. De Europese Commissie keurt het plan niet goed, omdat er na de fusie geen concurrentie meer zou zijn op de Nederlandse markt. Na de samenvoeging zou een bedrijf ontstaan met 1100 werknemers en een omzet van zo'n 250 miljoen euro. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat nu naar de fusie van de snackfabrikanten kijken. Er zijn nu ook zeven FC Twente supporters aangehouden voor hun rol bij de rellen bij de voetbalwedstrijd Utrecht-Twente begin vorige maand. De zeven melden zich vandaag op het bureau nadat de politie foto's van twaalf Twente-fans op internet had gezet. Ze worden verdacht van het plegen van openlijk geweld. De politie had eerder alleen beelden van Utrecht-fans online gezet. De Nederlandse Opera, het Nationale Ballet en het Muziektheater Amsterdam fuseren volgend jaar tot één stichting... De drie organisaties willen door het samengaan één landelijk topinstituut voor opera en ballet vormen. Volgens de organisaties is het een natuurlijke stap, omdat ze de afgelopen 25 jaar veel hebben samengewerkt. De Nederlandse opera, het Nationale Ballet en het Muziektheater blijven hun afzonderlijke merknamen houden. De nieuwe stichting regelt zaken als marketing, communicatie, verkoop, fondsenwerving en sponsoring. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en het blijft droog. Vannacht lichte vorst, morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen, voor knooppunt Ketelplein 3 kilometer door een ongeluk. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 5. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Badhoevedorp 3 door een ongeluk.